uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Duitse Manfred Weber, de kandidaat van de christendemocratische fractie in het Europees Parlement... wordt niet de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, meldt de Duitse krant Die Welt. De EU-leiders zouden het erover eens zijn geworden op de G20-top in Japan. De christendemocratische fractie is de grootste in het parlement. Weber van de CDU was hun spitsenkandidaat. Bondskanselier Merkel zou het besluit van de EU-leiders hebben geaccepteerd... Volgens de krant wordt de komende dagen besloten of de sociaaldemocraat Frans Timmermans of een andere kandidaat voorzitter Jonker opvolgt. De maatregelen van het kabinet zijn waarschijnlijk niet genoeg om te voldoen aan het klimaatvonnis in de Urgenda-zaak. Marjan Minnesma van organisatie Urgenda noemt dat in een reactie op het klimaatplan zorgelijk. Volgens haar is de boodschap van het kabinet... de rechtsstaat geldt niet voor mij. Het vonnis in de Urgenda-zaak dwingt Nederland tot vergaande maatregelen... om volgend jaar al een kwart minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Het Rotterdamse meisje Hania, dat sinds gisterenmiddag werd vermist, is terecht. Ze zat in het Hilton Hotel in het centrum van Rotterdam. Ze is ongedeerd. De Amerikaan die in verband met de verdwijning werd gezocht... was bij haar in het hotel. Hij is aangehouden. De politie verspreidde vandaag zijn foto en ook het buitenland gewaarschuwd. In verband met de verdwijning van de 12-jarige Hania... stuurde politie vannacht een Amber Alert. Dat leverde tientallen tips op. zwemmer Maarten van der Weijden is in zijn woonplaats Waspik... door duizenden mensen gehuldigd. Hij maakte een ereronde door het dorp in een cabrio... terwijl hij door het publiek werd toegezongen. Van der Weijden zwom 195 kilometer langs de Friese Elfsteden... om geld in te zamelen voor zijn strijd tegen kanker. Tot nu toe heeft hij 6,1 miljoen euro opgehaald. Het weer vanavond en vannacht op veel plaatsen helder en 10 tot 14 graden.